ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Landbouwminister Wiersma komt gedeeltelijk terug op uitspraken die ze deze week deed over haar stikstofplannen. Ze zei eerst dat wetenschappelijke instellingen die plannen goed hadden genoemd, maar daar klopte helemaal niks van. Nou ja, misschien heb ik dat dan net verkeerd verwoord, want wat ik bedoel is dat zij ook zien dat de maatregelen die we met elkaar allemaal op tafel gehad hebben, dat daar in de basis, dat die elementen, dat dat gewoon de dingen zijn waar je mee verder moet. Ook daar kan je aan twijfelen. De verschillende organisaties zeggen dat de stikstofplannen van Wiersma nauwelijks effect hebben en vele miljarden kosten. Schiphol had geen jarenlang gebiedsverbod mogen opleggen aan demonstranten van Extinction Rebellion. Ze kregen een verbod van 5 tot 10 jaar nadat ze begin dit jaar actie voerden in een KLM-lounge tegen veel vliegen. De rechter vindt die straf veel te hoog, mede omdat de actievoerders niks gevaarlijks deden. In Utrecht worden volgend jaar gasgeneratoren ingezet om overbelasting op het stroomnet te voorkomen. Op het moment dat huishoudens en bedrijven veel elektriciteit nodig hebben... kunnen de generatoren bijspringen zodat de stroom niet uitvalt. Het gaat om een tijdelijke oplossing. Er wordt gewerkt aan een uitbreiding van het hoogspanningsnet... maar dat gaat langer duren dan gedacht. En een gigantische stunt van de Nederlandse volleybalsters op het WK. In de achtste finale hebben ze de huidige wereldkampioen Servië uitgeschakeld. Nederland leek het beslissende punt in eerste instantie niet te krijgen omdat de bal uit was. Maar Nederland vroeg een videochallenge aan bij de scheidsrechter. Is die aangeraakt? Ja, ja, ja, ja, ja. Hij is aangeraakt. Succes in de challenge. En Nederland staat in de kwartfinale van het WK. Ja, en die is volgende week woensdag. Daarin moeten ze dan tegen Japan of Thailand. Heb ik het weer nog. Op steeds meer plekken regent het. Vooral in het zuiden van het land gaat het al flink los. Later kan het ook gaan onweren. En het is bijna nergens meer droog rond een uur of zes. Het wordt een graad of 22. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. De files met de meeste vertraging in Noord-Holland op dit moment staan op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor knooppunt Velsen 20 minuten vertraging. A9 Alkmaar richting Diemen. Voor Amsterdam Bijlmermeer een kwartier extra reistijd. A10 tussen Amsterdam Bos en Lommer en Durgedam 17 kilometer file rijden met 40 minuten oponthoud.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 De 25-jarige verdachte was geen bewoner van de opvang. In hetzelfde AZC werd eerder de verdachte van de moord op de 17-jarige Lisa aangehouden... De klimaatactivisten van Extinction Rebellion... die in maart in het beveiligde deel van Schiphol demonstreerden... hadden geen toegangsverbod mogen krijgen. Volgens de rechter heeft Schiphol met de verboden... inbreuk gemaakt op het demonstratierecht... Op sociale media verschijnen steeds vaker nepbeelden van holocaust-slachtoffers. Het zijn foto's die suggereren dat ze bijvoorbeeld in Auschwitz zijn gemaakt. Ook Anne Frank komt voorbij op de beelden.